De moslimgeestelijke werd ervan verdacht dat hij beschadigde bladzijden uit de Koran in de tas van een 14-jarig verstandelijk gehandicapt meisje had gestopt. Het meisje werd een jaar geleden aangehouden omdat ze pagina's uit de Koran zou hebben verbrand. Hierop staat in Pakistan levenslang of de doodstraf. De zaak wekte grote opschudding in binnen- en buitenland. Door de pagina's in de tas van het meisje te stoppen... zou de imam christenen in een kwaad daglicht hebben willen stellen. Volgens de rechter was er te weinig bewijs tegen hem. In Cairo is urenlang heftig gevochten bij een moskee... waarin aanhangers van de afgezette president Morsi zich schuilhielden. Vanmiddag braken er vuurgevechten uit. Volgens het staatspersbureau MENA gebeurde dat... nadat ordentroepen vanuit de minaret onder vuur werden genomen. Meerdere journalisten ter plaatse zagen daarna ordentroepen naar binnen gaan. Mensen die zich in de moskee hadden verschanst zouden zijn opgepakt. Of er ook slachtoffers zijn gevallen is niet duidelijk. Het personeel van een bank in China is maar liefst 18 uur bezig geweest met het tellen van, bijna 100.000 muntjes. Het geld was gestort door een klant die van de rechter een schadevergoeding moest betalen. Uit protest deed hij dat in kleine muntjes met een waarde van iets meer dan een eurocent. De bank heeft geen apparatuur om geld te tellen en zette daarom al het personeel in, waaronder zelfs bewakers. Personeelsleden verklaarden na afloop dat ze geen geld meer kunnen zien. En sprinter Giurandi Martina heeft geen rol van betekenis kunnen spelen in de finale van de 200 meter op het WK Atletiek in Moskou. De Nederlander, die licht geblesseerd was, eindigde als zevende. Usain Bolt werd wereldkampioen. De Jamaicaan won eerder ook al de 100 meter. Het weer nog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. En later vanavond gaat het regenen. Morgen eerst grijs en nat. Later kans op zon. Bij een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden.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 En het laatste uurtje helpen we je ook nog even doorheen met de beste hits van Europa. Op weg naar de nummer 1 van Europa. dat alles in de 23e jaargang. Aflevering 33, 16 augustus 2013. In de lijst 18 stijgers, geen zittenblijvers. 18 dalers, 4 nieuwe binnenkomers. Deze week werden niet gehaald door de Lumineers. Ho hey, Carly Rae Jepsen, Tonight I'm Getting Over You. Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, Ken Haldas. Bridget Mendler, Ready or Not, hebben deze week dus niet gehad. Gavin DeGraw was de snelste stijger, best IF. Het ging er 10 omhoog. Empire of the Sun zakte naar beneden met haar live. 17 plaatsen verlies in totaal. de langsgenoteerde plaat die is van Justin Timberlake. Mirror stond 19 weken in de lijst. En dat is waarschijnlijk wel de laatste, want hij zakt van 34 naar 40. 16 augustus 1936, de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Berlijn is dat op dat moment. Een kloof bij Farads in eh, Iran komen minstens 2000 islamitische pelgrims om het leven na hevige regenval. En de vloedgolf die daardoor eh, ontstaan is in 1954 op deze 16 augustus. 1960, Cyprus wordt onafhankelijk van Groot-Brittannië. En in 1998 op deze dag PSV wint ook de derde editie van de strijd om de Jong en Ajax wordt in Amsterdam met 2-0 verslagen.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 Straks het overzicht van de nummers 30 tot uh, 21. It's you, it's you, it's you, it's you, it's you, Dit is een tweede hit in Europa, uh, It's You. En dan ben natuurlijk Daxas. De hoogste binnenkomer deze week was in handen van John Mayer Paperdoll. Hij kwam nieuw binnen op nummer 30. Zakkend eh, van 19 naar 29 in de 16e week uh, eh, Bastille en uh, Pompeii. Will I Am, Justin Bieber, hashtag Ted Power in de 11e week zakken zij van 20 naar 28. Jesse G en Wild. Zij staat vier weken lijst, gaat omhoog van 32 naar 27. Van 33 naar 26 Rasmus Faber, Linus Norda, We Laugh, We Dance, We Cry. Kevin DeGraw, de best I Ever Had, gaat omhoog van 35 naar 25. En Rudimental van 27 omhoog naar 24. Samen met Ellie Iyer, Waiting All Night. Dizzy Razor Williams, Going Crazy in de zesde week van 30 naar 23. Bonnie McKay, American Girl. In de haar vijfde week gaat zij omhoog van 28 naar 22. Daxas, It's You, vijf weken in de lijst. Vorige week 25, deze week terug te vinden op 21. dit is een beetje de yo-yo plaat denk ik op dit moment aan het worden. De ene week stijgen ze, de andere week zakken ze. Bastille en Laura Palmer. de tiende week gaan ze weer een beetje omhoog. 23 vorige week, 20 deze week. go, cutting out a different path, led by a beating heart. All the people of the town cast their eyes right to the ground in matters of the heart.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 Gaat omhoog van 22 naar nummer 16. Nummer 19 was er voor Daft Punk, Pharrell, Get Lucky, Psy, Gentleman op 18 en 17 Lana Del Rey, Young and Beautiful. En een prachtig nummer dus net van Olly Murs op nummer 16, Dear Darling. Een ander goed nummer dat is die van eh, Bruno Mars op dit moment. Zijn uh, eh, Pressure. Staat 9 weken in de lijst. Vorige week nog 18. Deze week terugvinden op eh, nummer 15. treasure. die alleen ook hits kan maken en dat doet hij heel goed meteen. John Newman, Love Me Again. Tijd voor weer een overzichtje op nummer 20. Drie plaatsen verlies in de tiende week voor Bastille en Laura Palmer. Daft Punk en uh, Pharrell Get Lucky. In hun dertiende week zakken ze 5 plaatsen van 14 naar 19. Van 11 zakken naar 18 in de 12e week Pesai en Gentleman. Lana Del Rey, Young and Beautiful. 13 weken staat ze in de lijst. Vorige week 16, deze week 17. Olly Murs, Dear Darling in de vijfde weken, 6 plaatsen omhoog van 22 naar 16. En van 18 naar 15 in de negende week Bruno Mars en Thrasher. Vorige week nog op 8 e vinden in hun 12 week zakkend naar 14. Major Lazer, Business Angel en The Watch Out For This. Eva Lavigne, uh, Here's To Never Growing Up staat 14 weken in de lijst. Vorige week nog 7, deze week 13. Avicii en Alu Blank Wake Me Up in de zesde week omhoog van 17 naar 12. En ook 6 weken, maar dan van 15 naar 11. John Newman en Love Me Again. Tijd voor ons om dan de top 10 in te gaan. Doen dat gewoon meteen met de nummer 10. En die staat ook nog eens 10 weken in de lijst. Hoe 10 wil je het hebben? Nou, hij komt net niet van 10, want vorige week nog op 13. Drie plaatsen winst voor eh, Chris Mellinghack.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 Dit is de nummer 9 van deze week in handen van de Train. In de 13e week zakken zij wel vier plaatsen met een mermaid van 5 naar 9. so remote Only Johnny Depp has ever been to it before Stayed there till the air was clear.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 Love on the Puget Sound. My treasure map was on your langzaamaan zakken ze verder in de lijst naar beneden. Train and the Mermaid. In de 13 e week zakken dus van 5 naar 9. Chris Mellingek daarvoor, So Good To Me, ging omhoog van 13 naar 10 toe. Calvin Harris, Ellie Golding, I Need Your Love zakken in de 11e week van 6 naar 8. En deze man die doet het beter. Jake Miller A Million Lives. Elf weken geleden kwam die in de lijst. Vorige week nog op 9, deze week op 7. The other day I got an email, almost didn't read it. But something caught my eye right before I could delete it. It was bold and underlined, please read was the title. Followed by Jake, you are my idol. It said and I quote, my name is and I used to be a dancer. Until the doctor diagnosed me with cancer. So I said goodbye to all the hair on my head. And hello to my hospital bed. Yeah, see I was just a normal girl. It happened so fast, there were so many days that I thought be my last. However, the fight was tough and the battle was long. But I felt strong when I listened to your songs. You were always there for me. You held my heartbeat. You were my only friend. Kept you on repeat. I thank God for you every single night. Cause believe it or not, you saved my life. Yeah. I've met a million people, been a million places. shook a million hands, seen a million faces. Had a million lows and a million more highs. No, I haven't made a million, but I touched a million lives. Met a million said it was for me Handed me a box sent from Tennessee. Written on a tap. for Jake's eyes only. Inside was a journal and a letter that he wrote me. It said, My name is Dylan, I'm in seventh grade. I'm ridiculed and picked on almost every day. Yeah, they pushed me in the halls, in between my classes. Yesterday they took my books, then broke my glasses. I got no one to talk to, it's like I don't exist. Sometimes I wonder if I was gone, would I be missed? But let me tell you the real reason for this letter. You helped me through it all, you helped me feel better. Your words give me confidence, your messages inspire me. You help me find my my inner strength deep inside of me. Through all the bad times, you help me find the light. Believe it or not, you saved my life. I've met a million people, been a million places, shook a million hands, seen a million faces, had a million lows and a million more highs. No, I haven't made a million, but I've touched a million lives. Met a million people, been a million places, shook a million hands, seen a million faces, had a million lows and a million more highs. No, I haven't made a million, but I, but I, I was sitting at my table at dinner the other night when I Noticed a little girl sitting to my right. She was looking at me like she knew me. I guess she did, cause then she walked right up to me. And then she said, My name is Sammy, and I swear that I'm your biggest fan. I think she even had my name written on her hand. She said, Me and my brother used to listen to you every day. Until last year when he passed away. I never forget seeing my parents cry when they got the call saying that your son had died. Man, I wish that he was here now. You were his favorite. He had your mixtape, but he never stopped playing it. Your music gives me a feeling that I just can't describe. It's like I got my brother back and he's still alive. I pray for both of you every single night, cause believe it or not, you saved my life. I've met a million people, been a million places, shook a million hands, seen a million faces, had a million lows and a million more highs. No, I haven't made a million, but I've touched a million lives. turn the table and talk to you. I had a dream, but you're the reason that it's coming true. Yeah, I've had some dark days when the sun don't shine, but you always reminded me that I would be fine. Cause when no one else cared, you believed in my vision. Now I got an army coming with me on my mission. I thank God for all of you every single night, cause believe it or not, you saved my life. Lady, lady, don't care about my pride. deze week terug te vinden op nummer 6. Michel Klaes, Hey Lady Luck. Dat alles in zijn eh, zesde week. Jake Miller, Million Lives daarvoor op 7. En dan gaan we de top 5 in. De top 5 van eh, aflevering 33. En dat doen we met de ex nummer 2 van vorige week. Drie plaatsen verliezen in de tiende week voor Rihanna David Guetta. Right Now heet die single inderdaad. nummer 2. Deze week nummer 5. Rihanna, David Guetta en Right Now. En deze plaat gaat net zo hard mee naar beneden. Vorige week nog de nummer 1 van Europa. Deze week terug te vinden op nummer 4. In de 11e week zak zij dus drie plaatsen. Emily Sunday. Read All About It. En dan wel de versie 3 eh, daarvan alweer. Nu dus op nummer 4. hedge fire. Naughty Boy, Sam Smith en La La La. Vorige week de nummer 3 en deze week één plekje omhoog. 10 weken in de lijst de One Republic, If I Lose Myself. Deze week dus op uh, nummer 2. En daarna nog voor jou de nummer 1. Welke plaat dat is, dat hoor je dus uh, na The One Republic.